Wolfgang was een kleinzoon van Richard Wagner. Samen met zijn broer Wieland had hij kort na de Tweede Wereldoorlog de leiding van het festival op zich genomen. Hij liet de werken van zijn grootvader in een eigen tijdsjasje steken. Twee jaar geleden trok hij zich terug als artistiek leider en directeur en zijn dochters namen de taak over. Wolfgang Wagner was 90 jaar. President Obama kan er vannacht in slagen om bijna alle Amerikanen aan een ziektekostenverzekering te helpen. Het Huis van Afgevaardigden is bijeen om te praten over het nieuwste voorstel daarover. Als het tot een stemming komt en het voorstel wordt aangenomen, dan wil Obama zo snel mogelijk de wet tekenen. Het voorstel verplicht alle Amerikanen een polis af te sluiten en het verplicht de verzekeraars om alle klanten aan te nemen op straffen van een boete. Tienduizenden mensen hebben in Washington gedemonstreerd voor het legaliseren van illegale. Er zijn al jaren plannen om de immigratiewetten te wijzigen en de demonstranten willen dat president Obama er vaart achter zet. In Amerika leven meer dan 11 miljoen illegalen. Obama sprak de demonstranten toe in een videoboodschap. Hij beloofde dat hij zal werken aan een nieuwe wet. In Venezuela worden 80 bedrijven de komende dag een dag afgesloten van de stroomvoorziening. Ze krijgen deze straf aan president Chavez omdat ze hun elektriciteitsverbruik niet genoeg hebben verminderd. Bedrijven in de hoofdstad Caracas moeten hun stroomverbruik met 20% terugbrengen om te voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt. Als de bedrijven niet alsnog minder stroom gaan gebruiken, dan kunnen ze de volgende keer drie dagen worden afgesloten.